Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het landelijke onderwijsprotest dat voor dinsdag stond gepland in Amsterdam gaat niet door. De Algemene Onderwijsbond zegt dat de betoging niet kan doorgaan... en dat die dag in het hele land geen treinen rijden van de NS. Het protest zou op de Dam in Amsterdam zijn... maar veel demonstranten kunnen daardoor de treinstaking niet komen. Het protest wordt uitgesteld. Volgens de bond waarschijnlijk tot na Prinsjesdag... in aanloop naar de verkiezingen eind oktober. De Onderwijsbond zegt wel respect en begrip te hebben voor de stakende treinmedewerkers. De landelijke staking dinsdag is het gevolg van vastgelopen CAO-gesprekken. Vrijdag werd ook al gestaakt. Rusland zegt dat het de Oekraïense regio Dnipropetrovsk is binnengedrongen. Tot nu toe is die regio niet bezet. Oekraïne heeft nog niet op de claim gereageerd... maar zegt wel dat Russische eenheden een strategisch punt proberen te bouwen... om van daaruit verder te opereren. Dnipropetrovsk is een belangrijke regio voor mijnbouw en industrie in het land... Mocht Rusland daar voet aan de grond krijgen... is dat zowel symbolisch als strategisch een belangrijke zet. De gevangenenruil, waarbij de landen bij onderhandelingen in Turkije afspraken over maakten... gaat volgens Oekraïne komende week van start. Rusland stond gisteren al te wachten op de afgesproken plek... maar Oekraïne kwam niet opdagen. Het land zegt dat er nog geen datum was afgesproken. Carlos Alcaraz heeft net als vorig jaar Roland Garros gewonnen. In de finale tegen Italiaan Yannick Sinner kreeg hij in de vierde set drie matchpoints tegen. Maar de Spanjaard wist uiteindelijk in vijf sets te winnen. De wedstrijd duurde bijna vijf en een half uur. Het is de vijfde Grand Slam titel voor Alcaraz. Sinner blijft staan op drie. Het weer, enkele opklaringen met lokale en enkele bui. Het koelt vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen overdag geregeld zon, maar in het oosten ook buien.